in een leuke tent. In de hoek speelde een band. En achter de bar, daar stond de roze Marie. Ze had golven goud blond haar. Ik keek er telkens naar. Totdat ze zei, kom jij maar even hier in een klein maar leuk cafeetje. Daar vond Amon zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk. Het was rond middernacht, ik had het nooit verwacht. We liepen in het licht der volle maan. We spraken met elkaar, toen werden wij een paar. En in die tent speelt nog diezelfde band. in een klein maar leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk in een klein maar leuk cafeetje. Daar vond Amon zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje, dan gaat de liefde toch nooit meer dan gaat de liefde toch nooit meer